Marion Koekoek met het NOS-journaal. Stellen om de islamitische staat te bestrijden. Dat is besloten tijdens een vergadering in Cairo. De 22 lidstaten van de Liga zegden ook steun toe aan internationale initiatieven om IS te verslaan. Ze noemden de Amerikaanse luchtaanvallen niet expliciet, maar volgens diplomaten is er wel sprake van een stilzwijgende steunbetuiging. De komende dagen reist de Amerikaanse minister Kerry naar Saoedi-Arabië en Jordanië om steun te verwerven. Nicaragua is getroffen door een kleine meteoriet. Het ruimtepuin sloeg een krater van 12 meter doorsnee en 5 meter diep... in de buurt van de internationale luchthaven van de hoofdstad Managua. De meteoriet kwam terecht in onbewoond bosachtig gebied. Daardoor vielen er geen gewonden en was er ook geen grote schade. Nicaraguaanse astronomen denken dat het stuk afkomstig is van een planetoïde... die gisteren langs de aarde scheerde. Het rotsblok was tamelijk dichtbij. Het kwam langs op een hoogte die vergelijkbaar is met die van weers- en telecommunicaties satellieten. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend 450.000 bezoekers getrokken. Dat is 50.000 meer dan de vorige edities. Op en rond de Maas waren de afgelopen dagen tientallen schepen en bedrijven te bezichtigen. Ook was er een cultureel programma. Grote publiekstrekker was het nieuwe marineschip Karel Doorman, waar lange rijen stonden. Uiteindelijk kreeg het 205 meter lange schip 20.000 belangstellenden aan boord. De vrouwenfinale van het US Open is gewonnen door Serena Williams. Ze versloeg de Deense Caroline Wozniacki in twee sets, twee keer 6-3. Het is de 18e Grand Slam titel voor Serena Williams. En daarmee komt ze op gelijke hoogte met haar landgenotes Chris Evert en Martina Navratilova. Alleen de Duitse Steffi Graaf won er meer, namelijk 22.